Goedemiddag, ik ben Jasper Stads en dit is het nieuws van NOS op 3. Over een uurtje vechten Duitsland en Engeland om de Europese titel. Voor Engeland wordt het een thuiswedstrijd in het Wembley Stadium in Londen. De EK-finale leefde daar vanmiddag al flink, merkte verslaggever Eline de Zeeuw. Nou, ik denk dat er zeker 20.000 fans nu al wel voor dat stadion staan. Die staan een beetje te zingen met elkaar. Die proberen nog eens een shirtje te scoren waar ze eigenlijk door heel Engeland al uitverkocht zijn. Er worden al wat biertjes gedronken natuurlijk, want het zijn natuurlijk Engelsen, dus dat hoort zo. En eh, ja, de sfeer die zit wel goed, dat is wel duidelijk. Prins William en zijn dochter wensen het team vanmiddag in een videoboodschap nog succes. We both want to wish the Lionesses the best of luck for tonight. You've done amazingly well in the competition and we're rooting for you all the way. Good luck, I hope you win. Bye! Bij de EK-finale zitten ongeveer 90.000 toeschouwers op de tribune. En dat is een record. Nog nooit zaten er zoveel supporters bij een EK-finale. Ook niet bij die van de mannen. Een man is vannacht zwaar mishandeld door een groep mensen. gebeurde in Koevoorde in Drenthe. De man werd aangevallen door zo'n 7 tot 10 mensen en hield daar ernstige verwondingen aan over. Wat er precies is gebeurd is nog niet duidelijk. De politie is op zoek naar getuigen. Max Verstappen heeft de Grand Prix van Hongarije gewonnen voor de Mercedes van Hamilton en Russell. Het was voor Verstappen een echte inhaalrace. Hij moest starten vanaf plek 10. Concurrent Charles Leclerc eindigde op plek 6. Betekent dat Verstappen in de stand op het WK nog verder uitloopt. Voor de coureur, voor de coureurs is het nu even zomervakantie. De volgende race is over vier weken, dan in België. En dit hoor je al een tijdje niet meer in Disneyland Parijs. Mesdames et messieurs, et vous les enfants, ladies and gentlemen, boys and girls. Dames en heren, jongens en meisjes, we heten jullie van harte welkom in het Disneyland Park. Bij aankondigingen in het park, bijvoorbeeld voor de parades, is Disney gestopt met termen als dames en heren en meisjes en jongens. In plaats daarvan hoor je nu Cher Amy en Dear Friends. Vorig jaar stopten de Amerikaanse Disneyparken al met genderspecifieke termen. Disney wil er op die manier voor zorgen dat iedereen zich welkom voelt. Het weer, veel wolken zo nu en dan een bui. Het is zo'n 21 graden. Morgen begint grijs, later meer zon. Het wordt dan zo'n 23 graden.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 I, can dance. I just wanna praise you. Just wanna praise you. Just wanna praise you. Just wanna praise you. ZFM. Hoor je nu overal, hoor je nu overal. Ieder en maal weer. ZFM Zandvoort. Just bought a black Ferrari.